Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Rond deze tijd rijden de eerste treinen bij Amersfoort weer. Er waren vanochtend wat opstartproblemen nadat het spoor twee weken lang dicht was, vertelt ProRail. We hebben natuurlijk de hele nacht hebben we doorgewerkt. En eh, op een gegeven moment eh, kwam er een eh, storing in op, bij de opstelterreinen. En ja, die storing die moet er wel weer uit om ervoor te kunnen zorgen dat de treinen kunnen rijden. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging en uitgevallen treinen. De werkzaamheden bij Amersfoort zijn trouwens nog niet klaar. Ook komende weken gaat ProRail door met het vervangen van het oude spoor... en het aanleggen van nieuwe bedradingen en wissels. Een melding over mogelijke vuurwapens zorgde gisteravond voor veel politie... in een straat in Harderwijk. Drie mannen werden uiteindelijk opgepakt. Eén moest mee naar het bureau. De politie nam geen enkel risico toen de meldingen binnenkwamen... en besloot zich verdekt op te stellen totdat de mannen naar buiten kwamen. In het huis bleken inderdaad wapens te liggen. Er wordt nog onderzocht of het om echte vuurwapens gaat. En de bitcoin zit flink in de lift sinds Donald Trump er een goed woordje over heeft gezegd. Tijdens een toespraak dit weekend. Dit is the kind of spirit that built America and this is the spirit that's going to help us make America great again. That's what we're doing. I stand before you today filled with respect and admiration for what the Bitcoin community has achieved incredible actually. De koers is gestegen tot bijna 70.000 dollar. En dat is het hoogste niveau sinds anderhalve maand tijd. Als Trump president wordt van Amerika wil hij flink gaan inzetten op digitale munten, zei hij ook tijdens de toespraak. Het weer, het wordt een echte zomerdag vandaag met veel zon en blauwe luchten. Het wordt maximaal 25 tot 28 graden.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 Imagine if there was a million knees talking sexy to you like that. Yeah. You think you stand up, boy? If I give you my squeeze and I need you to push it right back. Baby, show me, show me.